8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voormalig tv-presentator, televisiemaker en journalist Aad van den Heuvel is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Van den Heuvel werkte voor het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt... en het satirische consumentenprogramma Ook Dat Nog. Verder was hij jarenlang presentator van de Alles is Anders show. Vanavond wordt er in een extra tv-uitzending teruggekeken op zijn werk. Aad van den Heuvel was 84 jaar. Door de versoepeling van de coronamaatregelen komt het vakantieverkeer op Schiphol weer langzaam op gang. Maar zakelijk vliegverkeer is er nog nauwelijks. Directeur Lenderink van Schiphol Travel zegt dat er 93% minder zakelijke reizen zijn dan een jaar geleden. Hij noemt de situatie dramatisch. Schiphol speelt een belangrijke rol als hub, een internationale luchthaven met veel overstapverbindingen. Lenderink zegt dat het belangrijk is dat grenzen snel opengaan, anders loopt Schiphol het risico die rol van hub te verliezen. Tientallen gemeenten willen meer voorlichting over 5G. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze zeggen vragen te krijgen van bezorgde burgers... en ze vinden dat die beantwoord moeten worden door de landelijke overheid. De afgelopen maanden zijn er zendmasten in brand gestoken... en is er zonder succes geprobeerd de uitrol van 5G bij de rechter tegen te houden. Uit onderzoek blijkt dat de zwarte Amerikaan die vrijdag in Atlanta werd doodgeschoten door een witte agent is overleden aan de gevolgen van twee schotwonden in zijn rug. De 27-jarige man zou in zijn geparkeerde auto in slaap zijn gevallen. Nadat hij een taser van een agent had afgepakt werd hij doodgeschoten. De agent is ontslagen. Deze week wordt duidelijk of hij wordt aangeklaagd. Het weer in het noordoosten nog lang kans op buien. Vanmiddag klaart het in het zuidwesten wat op. Daar wordt het 23 graden. In het noordoosten blijft het hooguit 20 graden. En aan het eind van de middag volgen opnieuw buien, dan vanuit het zuiden. En ook de dagen hierna zijn wisselvallig.